Zo aan het begin van een eh, nieuwe zondagmorgen van GoFam. Je hoorde Bobby Goldsboro. Honey, natuurlijk. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Lekker veel muziek, zoals altijd. En we doen het eerste uurtje lekker rustig aan. Om een beetje wakker te worden op een zondagmorgen zoals dit. En eh, we hebben mooie muziekkeuze en een bijzondere gast vandaag. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek in de aanbieding van onder andere Marvin Gaye. Och, wat een romantiek en wat een zoel. Hmm. Terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn. What's going on? Goedemorgen. Lekkere muziek van Ambrosia. Tuurlijk. Biggest Part of Me. Gaat over de liefde natuurlijk. En ja, het lied van Marvin Gaye natuurlijk eigenlijk ook. What's Going On. Zometeen over een kwartiertje hebben we een speciale gast, zou je kunnen zeggen. Ehm, ik maak elders in het land ook een radioprogramma en daar heb ik een eh, vaste columnist. Een historicus, bekend van BNN-VARA. En hij eh, spreekt daar in een eh, column uit iedere week. En eh, ik denk, weet je wat, ik neem hem vandaag eens een keer mee, die column, naar, eh, hier naar Terneuzen. En eh, ja, het is wel interessant, want Han van der Horst, dat is de historicus, bespreekt een akelige rechtszaak tegen een jongvolwassen man die tientallen pubers tot het sturen van beelden van zichzelf dwong. En daar is veel over te doen. En hij geeft daar zijn eigen visie op. En dat is best wel interessant. Komt eraan over ongeveer een kwartiertje hier bij GoFam. for thoughts rise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. to say before you dream away. Let it be reality for all, not just for some. out to say before I go away. Bless the child asleep tonight.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 Oh Lord, let the good times come. Een mooie klassieker van The Motions, Wasted Words uit 1965. Met woorden erin die je tegenwoordig niet meer kunt gebruiken zoals het N-woord. <laughs> Ja, het zat er wel in. Eh, Earth, Wind and Fire hoorde je ervoor met Miracles hier bij GoFM. Eh, straks dus die column van Han van der Horst. Eh, nogmaals, hij is historicus. Hij schrijft heel veel boeken. En hij schrijft ook heel veel columns voor BNN-Vara. Maar spreekt ze ook in voor een radioshow die ik elders maak. En hij is zeker te beluisteren waard. Je hoort het over een minuut of zeven hier bij GoFM. Maar tot die tijd eerst nog prachtige muziek van onder andere de Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. beginning to You know lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb trouwens. Ehm, hij stond al een eeuwigheid niet in de playlist. Dat is wel jammer, want het is een prachtig nummer van Genesis. Natuurlijk, en dat hoort thuis hier op de zondagmorgen bij GoFM. En Manhattan's ook lekker zwoel. Kiss and Say Goodbye, alweer uit 1976. Tijd voor een eh, column van Han van der Horst. Hij is vandaag de gast, zou ik zeggen. Eh, zijn column heet Naakt. Dit is een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil met u een pijnlijk onderwerp bespreken, iets waar mensen heel emotioneel over worden. Je loopt dan gauw het risico dat je wordt misverstaan. Toch durf ik het aan. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Deze dagen stond een Rotterdamse jongen van een jaar of 25 voor de rechter, omdat hij pubers op behoorlijke schaal had gedwongen naaktvideo's en naaktfoto's van zichzelf te maken en aan hem over te dragen. Zijn jongste slachtoffer was een meisje uit groep 7. De beklaagde huilde tranen met tuiten, al dus het AD, maar daar was niemand van onder de indruk, vooral niet de ouders van de misbruikte jongeren op de publieke tribune. De dader is volwassen, hij zal wel een stevige straf krijgen met daarna TBS. Dit soort rechtszaken zijn in Nederland geen uitzondering. Het komt behoorlijk vaak voor dat jongeren worden gechanteerd met naaktfoto's of video's die ze ooit uit een soort verliefdheid hebben opgestuurd aan de persoon die zich later als een kwelgeest zou ontpoppen. Ze moeten iedere keer nieuwe filmpjes of foto's sturen, steeds pornografischer, steeds heftiger. Anders verschijnen er beelden op het internet, zo dreigen de daders. Het komt voor dat slachtoffers uit schaamte een eind aan hun leven maken. Als jij met je hele lijf onder ogen van je leeftijdgenoten komt, word je uitgesloten, uitgemaakt voor keg en hoer. Je hebt kans dat de hele familie zich tegen je keert en dat jij zelf de schuld krijgt. Wat nu volgt is volstrekt theoretisch. Het vergt een enorme mentaliteitsverandering bij alle groepen van de bevolking. Het is tegelijk het verhaal van iemand die makkelijk praten heeft. Toch biedt het, hoop ik, stof tot nadenken. Wij hebben allemaal een moeizame relatie tot het naakte lichaam. Dat is privé. Daar mag je eigenlijk alleen maar zelf naar kijken in de spiegel. Een uitzondering op die regel vormt de levenspartner. Aan een levenspartner geef je je wel bloot. Aan anderen niet. Of het moesten de poes, de hond of de papegaai zijn, maar die tellen niet in dit verband. Tegelijkertijd stellen we hoge eisen aan het geklede lichaam. Dat moet voldoen aan bepaalde verhoudingen. Niet te dik, niet te dun, niet te lang, niet te kort. En als dat niet het geval is, word je aan alle kanten gediscrimineerd. Kijk maar naar mensen met obesitas. Je moet mooi zijn, je moet jong zijn en het is een schande het naakte lichaam aan blikken van anderen prijs te geven. Juist dat maakt die teenagers zo chantabel. Als iedereen de schouders ophaalde over een blootfoto van een bekende op het internet, dan was er niets aan de hand. Wie wel eens een sauna of een naaktstrand heeft bezocht, weet dat naakt rondlopen en jezelf totaal blootgeven de normaalste zaak van de wereld wordt als je het maar met z'n allen tegelijk doet. Elke erotische spanning valt weg maar dat is niet het belangrijkste. Ook de normen voor mooi en lelijk verliezen hun betekenis. Je mag zijn wie je bent. Je wordt niet beoordeeld op je slanke lijn, je rimpels, je vlekken in de huid enzovoort. Als het taboe op naakt niet bestond, zouden seksmaniakken veel minder kans zien slachtoffers in hun greep te krijgen. Helaas neemt dat taboe op naakt vergeleken met de vrije jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, alleen maar toe. Sauna's stellen steeds meer badpakdagen in. Op het strand is bij de dames het bovenstukje van de bikini massaal teruggekeerd. In de douches van de sportclubs trekt iedereen tegenwoordig een zwembroekje aan. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Een dosis schaamteloosheid zou iedereen goed doen. Dat je kunt zeggen, nou en, als een of andere hypocriete hufter je confronteert met het feit dat je in al je glorie op het internet staat. Of een opmerking van het soort dat je op een nette radiozender als deze niet kunt zeggen, maar waar u zich misschien wel een voorstelling bij kunt maken. En dan nu een heel oude hit uit 1970, toen ik nog net geen 21 was. Super Sister met She was naked. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. She looked like It was the cream of the commercial. Veraman hier bij eh, GoFM. En soms. En daarvoor Super Sister en She Was Naked. En de kenners denken dan, hé, hey, er is een stuk afgeknipt. <laughs> Ja, want na dat prachtige zwoele stuk gaat het me een partij tekeer. Nee, dat eh, kan ik je even op de zondagmorgen niet aandoen. Dus eh, dat heb ik maar even weggelaten. En daarom was het nummer She Was Naked zo kort. Maar wel een mooie column van hand van Horst. Dus hier bij GoFam. Oh, het loopt al tegen kwart voor elf. Het schiet lekker op deze zondagmorgen. Hoewel, ehm, het gaat me een beetje te snel. Want ik heb zoveel mooie nummers voor je meegenomen naar de studio. Dus uh, waaronder deze. Lekker toch? Hè? Huey Lewis and the News. Hier bij QFM Stuck With You. En uh, och, een eh, mooie Canadese herinnering van eh, Kate en Anna McCarrickwell. Complante of complainte Sainte Catherine de Poer. Catherine. Nou ja, Pour Sainte Catherine. Mijn Frans is beroerd, jongens. Het is gewoon niet geloof. geloven. Ook op deze zondag. Ehm, we zijn hier aan de koffie. Dat eh, vertel ik al de hele tijd natuurlijk. Want we leuten wat af op zo'n zondagmorgen. En vandaag hebben we erbij, ja, <laughs> ouderwetse vroeg Allemachtig ja, ze zijn hartstikke vers, maar het recept is natuurlijk al een miljoen jaar oud, zou je bijna zeggen. Hey, ik eh, kijk even op de website van uh, eh, go-rtv.nl en daar kijk ik even bij agenda en dan zie ik dat er uh, eh, Winter Fever in Terneuzen is. Nou ja, wat is dat? Dat is een website van de gemeente Terneuzen waarin van alles staat over wat er te beleven valt in de regio. Nou, dat is mooi kun naartoe. En eh, heeft wel een hele optimistische foto. <laughs> Ja, dit artikel. Een eh, mooie tak met eh, ja, allemaal sneeuw erop. Maar ja, dat zit er voorlopig <laughs> niet meer in helaas. Maar goed, ga maar eens naar onze website. ga naar agenda op www.go-rtv.nl Daar vind je gewoon alles over wat er de komende dagen en weken te beleven valt in de regio. Hartstikke leuk. www.go-rtv.nl de moda en toda la capital. Ay, ay, ay, de gran bandida, su te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, bandida gran bandida, su te voy a dar. Vamos, chulito a bailar en ritmo más popular. Vamos, chulito a bailar en ritmo más popular. de moda. En toda la capital se está poniendo de moda. a bailar en ritmo más popular. Vamos ritmo a bailar en ritmo más popular. Ay, ay, ay, negra bandera, de mannen van de Nits heb ik nog mooie herinneringen aan. Eh, ja, echt wel. Ga ik je zo vertellen. Maria Zamora hoorde je. Och met oude meuk. Ongelooflijk. Soekoe soekoe. Van 100 jaar geleden ongeveer. En uh, eh, Oude Nits. Ja, herinneringen, jazeker. Ik was eh, ooit DJ in eh, de Image Club voor de ja, 50-plussers. Die weten dat misschien nog wel. Een hardrock tent eh, in de Nieuwe Diepstraat in Terneuzen. Man, man, wat een <laughs> rot herrie. Maar wel leuk hoor. Ongelooflijk gelachen daar altijd. En ja, was mooi. Veel mooie muziek ook en bijzondere bands, waaronder de Nits. Die kwamen daar een keertje spelen. <laughs> Ja, toen waren ze nog jong en onervaren en ze hadden een heel klein hitje met Tutti Ragazzi. Ja, en eh, nu draaide ik toch een eh, mooie van ze van vele jaren later. Neskio in de show. Goed, eerst uur zit erop. Ik ben eh, even ervan tussen. Zometeen het nieuws en wat mededelingen. Daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En tot die tijd wat wintermelodieën. Wat mij betreft tot over een paar minuten. Blijf bij me, blijf bij Go.